Dat is in Amerika de hoogste onderscheiding die aan burgers kan worden toegekend als ze een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de belangen van Amerika, de wereldvrede of cultuur. Bush kreeg hem omdat hij president, vicepresident, directeur van de inlichtingendienst CIA en ambassadeur in China is geweest. Naast Bush werden nog veertien anderen in het Witte Huis geëerd met de medaille, onder wie de Duitse bondskanselier Merkel, schrijfster Maya Angelou en cellist Yo-Yo Ma. In Noord-Brabant zijn vandaag 19 hennepkwekerijen ontmanteld en twee growshops gesloten omdat die zich niet aan de regels hielden. Er zijn 14 verdachten aangehouden en er is beslag gelegd op een huis, sieraden en apparatuur. De actie tegen hennepteelt in Brabant werd uitgevoerd onder leiding van de Taskforce Georganiseerde Criminaliteit, waarin onder meer gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst samenwerken. De hennepkwekerijen die werden opgerold stonden in Tilburg, Breda en Helmond. Het ministerie van Landbouw roept mensen op geen vlees mee te nemen uit Bulgarije... omdat er mond- en klauwzeer heerst. Ook wordt afgeraden om bijvoorbeeld kaas en dierenhuiden mee te nemen... om zo te voorkomen dat de ziekte hier zich verspreidt. Mond- en klauwzeer komt onder meer voor bij schapen, koeien, varkens en herten. Wielrenner Alberto Contador is door de Spaanse wielerbond vrijgesproken van dopinggebruik, zoals Spaanse media gisteren al melden. Met de vrijspraak mag hij zijn titel als toerwinnaar van vorig jaar houden en ook zijn schorsing voor een jaar is van de baan. Contador werd tijdens de Tour de France positief getest op het gebruik van clenbuterol. De 28-jarige Spanjaard heeft altijd ontkend dat hij doping heeft gebruikt en zegt dat hij de verboden stof heeft binnengekregen door het eten van vervuild vlees. Het weer, het is bewolkt en verspreid over het land valt wat lichte regen. Morgen veel bewolking, maar overwegend droog. Het wordt dan 5 tot 9 graden. Dit was het. Je weet niet wat je hoort, zie je Amsterdam. hard to sleep at night.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 You tossed my car.